Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet wetgeving komen tegen seksueel wangedrag op de werkvloer. Na aanleiding van de boze onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice... komen vrouwenrechtenorganisaties, juristen en vakbond FNV met een petitie. Ze roepen Den Haag op, doe wat tegen seksueel geweld en intimidatie op de werkvloer. Dat gebeurt nog veel te weinig. En de overheid controleert er bijna niet op. Dat moet anders, de wet moet strenger en bedrijven, alle bedrijven, moeten verplicht een vertrouwenspersoon hebben waar je naartoe kunt zonder het eerst aan je baas te hoeven vragen. In Heukelom in Brabant is vannacht een Mercedes gecrashed na een politieachtervolging. Die begon al in Breda, tientallen meters, kilometers verderop. In Heukelom reed een man die op de vlucht was voor de politie over een rotonde... en botste tegen een lantaarnpaal. De auto ligt in de prak en de bestuurder raakte licht gewond. Hij is opgepakt. Waarom hij er vandoor ging is niet bekend. Een Nederlandse winnaar van de Australian Open, rolstoeltennisser Dieter de Groot... won de finale van een andere Nederlandse, Aniek van Koot. Dat was te zien bij Eurosport. Come Game, set, match, de sets to Gisteren wonnen ze samen nog het dubbelspel. Dieter de Groot is in topvorm. Vorig jaar won ze alle Grand Slams en Olympisch goud. Een bijzondere elfde verjaardag voor Marijn uit Zeewolde. Om hem te feliciteren trok een stoet van tientallen bijzondere gepimpte auto's langs zijn huis. Dat zijn moeder bedacht. Zij is herstellende van kanker en kon Marijn dus niet mee uitnemen. En dus zorgden ze voor allemaal wagens langs de deur. Een mooiere verjaardag had ik hem niet kunnen geven. Hij is een autofan, hij heeft dromen, hij wil later zijn eigen garage wat u net heeft zien rijden, dat is wat hij wil maken straks. Ja, mooier kan niet. Er waren auto's uit heel Nederland en zelfs een uit Duitsland naar Zeewolde gekomen voor, en zelfs één uit Duitsland naar Zeewolde gekomen voor Marijns verjaardag. Het weer is bewolkt, het trekt regen over het land, vanmiddag vaker droog en dan wordt het een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam.